Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Eurocommissaris 1 miljard euro van de EU voor Turkije een verstandige investering. Voor dat geld krijgen Syrische vluchtelingen in Turkije medische zorg, betere huisvesting en onderwijs. Dat betekent dat ze minder reden hebben om naar Europa te komen, zegt Timmermans. Hij heeft er vertrouwen in dat Turkije de afspraken zal nakomen, ook die over het tegenhouden van Syriërs die toch naar Europa willen. Dankzij het akkoord kan de EU volgens hem ook met Turkije in gesprek gaan over de persvrijheid en mensenrechten. De Turken staan ervoor open omdat ze hun relatie met de EU op een hoger plan willen tillen, aldus Timmermans. De Amerikaanse president Obama is in Parijs aangekomen voor de klimaattop die de komende dag begint. Hij werd op het vliegveld Orly opgewacht door de Amerikaanse ambassadeur in Parijs. Ook vele andere wereldleiders en staatshoofden kwamen de afgelopen avond aan in Frankrijk. Ze zullen de komende dag een toespraak houden. Ook premier Rutte zal daar spreken. De top wordt streng beveiligd. De Franse regering heeft 120.000 agenten en militairen ingezet. Het doel van de top is een nieuw klimaatakkoord. Maar tussen de bedrijven door zal er ook worden gesproken over een gezamenlijke strategie tegen terreurgroep IS. Een politieagent is buiten functie gesteld omdat hij spullen te koop zou hebben aangeboden van de ramp met vlucht MH17. Het is een agent uit de regio Oost-Nederland. In een advertentie op Marktplaats werd 1500 euro gevraagd voor onder meer een stukje romp, een hesje van het onderzoeksteam en een tissuezakje van Malaysia Airlines afkomstig van de rampplek. De agent zit nu vast op verdenking van verduistering. De politie onderzoekt of de aangeboden spullen echt van het ramptoestel afkomstig zijn. Het weer, de wind neemt geleidelijk af. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst rustig en droog. Maar smiddags weer langdurig regen en veel wind. En het wordt 10 tot 12 graden.